Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Je moet er rekening mee houden dat je persoonlijke gegevens een keer gehackt gaan worden. Cybercriminelen zorgen steeds vaker voor enorme datalekken bij bijvoorbeeld ziekenhuizen. Dat zegt de autoriteit persoonsgegevens. Dat zijn je meest persoonlijke en meest gevoelige gegevens. En, en boeven weten dat natuurlijk ook omdat ze zeggen ja als we dat zo'n ziekenhuis bijvoorbeeld gijzelen, nou, dan is er ook een neiging om er toch wel geld voor te betalen om dat lek ongedaan eh, te maken. De autoriteit zegt ook dat mensen zelf wat beter moeten opletten met wie ze hun gegevens delen. Maar als een organisatie zoals een ziekenhuis gehackt wordt, nou, dan kan je daar uiteraard zelf weinig aan doen. In het zuiden van Oekraïne is een stuwdam verwoest. Daardoor zijn er overstromingen en moeten mensen hun huis uit vluchten. Oekraïne zegt dat Rusland hem heeft opgeblazen. Of dat ook zo is, dat weten we niet. Maar mijn collega Giem denkt dat het Rusland wel kan helpen. Het is bijvoorbeeld een manier om eh, ja, een heel groot gebied onder water te zetten... waar de Oekraïners vervolgens hun tegenoffensief niet meer zouden kunnen laten plaatsvinden. Er wordt al wekenlang zo'n grote tegenaanval van Oekraïne verwacht. In Rotterdam is vanochtend vroeg opnieuw een explosie geweest. Dit keer bij een huis in het zuiden van de stad. Volgens de politie raakte niemand gewond. De deur van het portiek is wel beschadigd. Inmiddels zijn er dit jaar al 60 explosies geweest bij woningen in Rotterdam. Waarschijnlijk hebben die te maken met drugsruzies. En niet alle studenten die tijdens hun opleiding behoefte hebben aan ondersteuning... bijvoorbeeld omdat ze ADHD of autisme hebben, krijgen die ook. Dat zegt studentenorganisatie ISO. Evert uit Utrecht kan daarover meepraten. Hij heeft moeite met concentreren na een auto-ongeluk. Ik merkte gewoon dat ik heel erg behoefte had aan een prikkelarme omgeving om te studeren. Om te kunnen concentreren. Want eh, thuis op mijn kamer draaide ik helemaal door. Hij zou graag colleges opnemen om ze in zijn eigen tempo terug te kijken. Maar zijn unie gaat er niet in mee. En dan willen ze dus niet voor de studenten met een, met een ja, functiebeperking of hoe je dat ook wil noemen... een uitzondering maken. En dan merk je dus toch wel dat onbegrip. Volgens de studentenorganisatie weten scholen vaak niet wat ze ermee moeten... dat er geen regelingen zijn voor studenten met zo'n beperking. En het weer nog, veel zon vandaag. In het noorden is er wat grijs en is het best fris. Verder overal veel zon en alleen in Limburg stapelwolken bij 20 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland vooral vertraging op de A9, maar eerst de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam. Tussen Assendelft en Zaanstad-Zuid ben je een kwartier langer onderweg. Dan de A9, ook maar Amstelveen tussen Heemskerk en het knooppunt Rotterpolderplein. 13 kilometer. Door een vrachtwagen met pech is de rechterreis zo dicht. En dat levert je op dit moment een half uur vertraging op. Op de A10 Noord richting de A10 West tussen Landsmeer en de Koentunnel 10 minuten vertraging. En de N9 Den Helder Amstelveen tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot een 10 minuten vertraging. Er ligt daar rommel op de weg en daarom is de spitsstrook even dicht.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 Gevreesd wordt dat tientallen dorpen en delen van de stad Gerson onder water komen te staan. In Rotterdam is vanochtend opnieuw een explosie geweest bij een woning, dit keer in de wijk Feyenoord. Volgens de politie is niemand gewond geraakt. Dit jaar zijn er in Rotterdam al zo'n 60 explosies geweest bij woningen. Vermoedelijk zitten drugscriminelen daarachter. Brazilië wil onder meer satellieten gebruiken om ontbossing in het Amazonegebied tegen te gaan. President Lula da Silva wil dat er in 2030 niet meer illegaal gekapt wordt in het Amazonewoud.